van HAVO en VWO mee. Het weer in het noorden en midden van het land regent het veel en langdurig. In het zuiden is het vaker droog en daar kan ook de zon doorbreken. Het is 13 graden tot 18 graden waar de zon schijnt.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 Minister Bussemaker is optimistisch over de kans dat er vandaag een akkoord wordt gesloten over het leenstelsel. Op dit moment praat ze weer met de regeringspartijen VVD en PvdA en de oppositiepartijen D66 en GroenLinks. De afgelopen dagen werden al allerlei onderdelen van het naderende akkoord bekend. Zo houden de studenten hun overjaarkaart en mogen studenten er 35 jaar over doen om de lening terug te betalen. De aanvullende beurs voor studenten met ouders met een laag inkomen komen gaat met 100 euro omhoog. Ahold heeft in het eerste kwartaal minder omzet gedraaid en ook de winst zien teruglopen. De cijfers worden gedrukt door de lage prijzen en er worden ook minder boodschappen gedaan. De omzet komt uit op ruim 9,8 miljard euro. De winst blijft steken op 50 miljoen euro. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert alle Amerikaanse burgers in Libië direct te vertrekken. Buitenlanders en met name Amerikanen moeten volgens de Amerikaanse overheid erg oppassen voor aanvallers en kidnappers. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert Nederlanders in Libië, Nederlanders in Libië zich te registreren via de website van de ambassade in Tripoli. In China zijn tientallen mensen veroordeeld tijdens een zitting in een voetbalstadion. Daarbij waren 7000 mensen aanwezig. De autoriteiten willen op die manier laten zien dat criminaliteit hard wordt aangepakt. De daders zijn veroordeeld voor onder meer poging tot moord en lidmaatschap van een terroristische organisatie. In de provincie Xinjiang is de afgelopen tijd een reeks aanslagen gepleegd. Een aantal VMBO-leerlingen van een school in Amsterdam moet hun examen wiskunde overdoen, want hun examens zijn kwijtgeraakt. Een docent van het hervormd Lyceum West verloor de tas met examens op weg naar huis. De herkansing is op 17 juni. Gisteren waren